ik kom niet meer. Wacht maar niet op mij, het is de laatste keer dat je mij bedrogen hebt. Het is Wat ik had, gaf ik aan jou alleen. Maar je ging toch steeds weer naar die oude. dat jij gelukkig met die ander bent. Ik heb die mooie uren ook met jou gekend. Maar eens dan komt de dag voor haar net als voor mij. Want wat jij liefde noemt, dat gaat zo ineens voorbij. gaf ik aan jou. Alleen. Maar je ging nog steeds weer naar die ander heen. Nooit kom ik terug bij jou zo